Mariette Krol met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Amerikaanse Senaat vindt het tweede impeachmentproces tegen oud-president Trump grondwettelijk. Volgens Trumps advocaten was zo'n proces niet mogelijk omdat hij geen president meer is. Maar een meerderheid van de senaatsleden vindt dat ook een voormalig president kan worden veroordeeld. De impeachmentprocedure kan daardoor verder. Trump wordt beschuldigd van het aanzetten tot een opstand. In Brussel wordt nagedacht over de mogelijkheid om dwanglicenties in te zetten. Daarmee kunnen landen farmaceuten dwingen om de licentie om een coronavaccin te produceren vrij te geven. Veel landen vinden dat de productie van de vaccins te lang duurt... en dat grote farmaceutische bedrijven niet langer het alleenrecht kunnen houden... op het maken van de coronavaccins. In Rotterdam heeft de politie een jongen van 12 aangehouden... die betrokken zou zijn geweest bij de avondklokkerellen op 25 januari. Hij is herkend op beelden waarop een jongere een container omduwt. In Rotterdam is ook een man van 19 opgepakt. Hij wordt verdacht van het vernielen van een drogisterij en het plunderen van een supermarkt. Voor hun aandeel in de avondklokrellen op 24 januari in Eindhoven... zijn drie minderjarige jongens veroordeeld tot drie weken jeugdgevangenis. Ze zijn alle drie 17 en hebben agenten aangevallen met stenen en een wapenstok. De marine gaat strengere coronamaatregelen invoeren op zijn schepen. De reden is dat eind vorige week vier marineschepen terugkwamen van een missie met besmettingen aan boord. Besloten is nu dat opvarenden van schepen die in de buurt van Den Helder blijven... bij klachten moeten thuisblijven. Als er op zee klachten ontstaan, keert een marineschip direct terug. En opvarenden van een schip dat een lange reis gaat maken... moeten voortaan voor vertrek tien dagen in quarantaine. Het weer op de Wadden enkele sneeuwbuien, maar elders droog. Wel is er kans op mist en het is koud. Min 6 aan de kust tot min 14 in het oosten van het land.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 Calling me out and it's unfair. Told you I don't wanna go there. Swear that I can taste it. All your expectations rising up, but push them to the side. You know I'm down to go anywhere. But told you I don't wanna go there. I think you feel good, yeah, I think you're so sweet. But you're taking this all too seriously. like a rug. Hot as Taki Kawasaki, I ride it, ride it. Undercover, yeah, baby, put your hand in my pocket. I ain't got time to be lying out of no doorway. Shot the way she try and drown me, I might blow the way. Can you please tell me I'm in control today? Figure for today, icy like the Eiffel Tower, baby. Yeah, why you wanna talk? Valentine's Day. like sirens.